Joost Klein wil niet rijden in een hummer Ik verbrand in de zon, dus ik fok niet met de summer Friesland is een gekke plek Je bent pas cool als je een John Deere trekker hebt In de spiegel tegen mezelf, ik battle rap Heb een nieuwe coupe, ik voel me M&M of en of Britney Spears Sta puk op op, zo van daar is hij weer Ben jarig, mezelf ik feliciteer Ben bang, ik heb mezelf geïntimideerd Ik was even een tijdje weg was met mijn eigen in gevecht. Maar ik heb het met mezelf bijgelegd. Ik heb grenzen verlegd, wat de ander ook zegt. Geen besef, de stad is stil. Nog een tabakka, dat is wat ik wil. Pakka top notch, ey, wat is de deal? Ik heb een gekke snor, net als Dr. Phil. Ben een menace to society, ik luister wat malgrab. Goeie killstreak, ja ze denken dat ik wall heb. Misschien word ik ooit vader, tot die tijd speel ik zelf met mijn balzak. Ik ben dankbaar voor alles wat ik wel heb. Maar soms voelt mijn leven als een belspel Ik heb mezelf van besteld bij Telcel Voel mijn DHL, want het ging best snel Eerst was ik elke dag high Nu zit Camel Blue met een koffie erbij Pretty fly for a white guy Na al die jaren heb ik nog steeds breinpijn Jij haat mij, eerlijk heb je niks te doen Ik ben de living proof, de guy bij Liverpool Yo, klein, ik had twee jaar geen living room Ik doe mijn masker niet af, net als MF Doom maar niemand op mijn feestje. Nu heb ik duizenden vrienden. Ik dank jullie allemaal, bedankt man. Shout out to Tantu Beats. Shout out to Juice Klein. Shout out to Dylan, mijn Broody. Shout out Stoentje. Shout out Wim Hof. Shout out to Jack Perro out of South Africa. Shout out to Absol. Shout out Nathan Vanderkens. Damn. Shout out Enzo Knoll. Shout out you for listening to my album. I fucking love you, man.